Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag zitten de eerste gesprekken erop over de begroting voor volgend jaar. En dat is een flinke puzzel. Er zijn een hoop financiële tegenvallers en er moet bezuinigd worden. De eerste afspraken zijn al gemaakt, bleek na afloop van het overleg. En de kick-off na de zomervakantie was sowieso wel gezellig, vertelt buitenlandminister Veldkamp. Ik vind de sfeer daadwerkelijk goed. We hebben afgelopen zaterdag ook zo'n beetje een soort sport- en spelletjesdag gehad... bij wijze van spreken met eh, gezinnen. Mensen willen ook eh, rekening houden met eh, wie komt qua politieke afkomst waar vandaan. Wat zijn wij? Wat zijn we als geheel? En wat heel belangrijk is, eh, in dit nieuwe kabinet, wij willen gewoon aan de slag. Alle financiële afspraken moeten uiteindelijk worden vastgelegd in de miljoenennota. Die wordt op Prinsjesdag gepresenteerd. Italiaanse duikers hebben twee lichamen gevonden in het luxe zeiljacht dat maandag zonk voor de kust van Sicilië. Er wordt nog gezocht naar vier andere vermisten. Het jacht zonk na slecht weer. Vijftien mensen konden direct worden gered, onder wie een Nederlander. Het huis van Andrew Tate en zijn broer is binnengevallen door de politie in Roemenië. Er is een nieuw onderzoek naar de Britse influencer. Het zou gaan over de vorming van een georganiseerde criminele groep... mensenhandel in minderjarigen, seksuele betrekkingen met een minderjarige en witwassen. Andrew Tate en zijn broer worden al verdacht van mensensmokkel en verkrachting. En steeds meer mensen kiezen voor een vakantie aan de Costa del Sol. Dit jaar komen er 13% meer toeristen naar Spanje dan vorig jaar, verwacht de Spaanse sector. Veel inwoners worden daar helemaal loco van de toeristen, maar de overheid die is er wel blij mee, vertelt correspondent Miral de Bruyne. De inkomsten uit toerisme is de afgelopen tien jaar zelfs verdubbeld. En dat doet de Spaanse economie natuurlijk heel erg goed. En de schatting is dat alleen maar zo gaat blijven of zelfs beter wordt. En dat in 2034 toerisme 17% van het bbp is en van de werkgelegenheid gaat vertegenwoordigen. En dus ook nog eh, ja, goed zal zijn voor 3,75 miljoen banen. De meeste toeristen in Spanje komen trouwens uit Groot-Brittannië. Nederland staat op plek 5. Het weer dan, alleen in het noorden kansen op wat regen. In de rest van het land een mix van zon en wolken bij een graad of 20.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 You say you love me, say you love me. You're time Make I make it very clear to you You're very dear to me And honor of my share to you Me not unfair to you Woman I want to really make you know That I will always join here to you but me know me not no fear to you. Me stand up like a man and I'll be okay. there because I care for you. Long time you're telling me not a girl I compare to you. Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you. You want to breathe and still you're not exhaling. Say you want to leave cause this relationship failing. Ain't nobody said that it would be smooth sailing. Girl, I want to know why you're bailing. Ship yo. So what's life supposed to be about, baby?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 Minister Faber verwacht dat het kabinet rond Prinsjesdag met voorstellen komt... over het uitroepen van een asielcrisis. Volgens haar zijn er zoveel problemen met de opvang... dat de crisis inmiddels een feit is. Premier Schoof verwacht dat voor zo'n wet meer tijd nodig is. De Israëlische luchtmacht heeft in Libanon een functionaris geliquideerd van Fatah... De Palestijnse politieke partij die het voor het zeggen heeft op de westelijke Jordaanoever. Er kwam een bom op zijn auto. En uit het wrak van het zeiljacht bij Sicilië zijn weer twee slachtoffers geborgen.